uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De NAVO overweegt enkele duizenden extra militairen te sturen naar Afghanistan. Secretaris-generaal Stoltenberg benadrukt dat er geen nieuwe vechtmissie komt... maar dat het gaat om een mogelijke uitbreiding van de trainingsmissie... waar ook Nederlanders aan meedoen. De Taliban lijken de laatste tijd opnieuw aan kracht te winnen in Afghanistan. De regering in Kosovo is gevallen. Premier Mustafa heeft een motie van wantrouwen niet overleefd. Die was ingediend omdat hij zich volgens de oppositie niet aan zijn verkiezingsbeloftes had gehouden. Er zijn al jaren politieke spanningen in Kosovo. De Kosovaren gaan nu volgende maand naar de stembus voor vervroegde verkiezingen. De partijen in de Tweede Kamer die niet betrokken zijn bij de formatie willen deze week nog weten hoe de onderhandelingen ervoor staan. Maar de onderhandelende partijen voelen daar niets voor. Ze zeggen dat ze het verzoek van de anderen begrijpen, maar volgens hen is het niet verstandig om tussentijds informatie te geven. Een ambtenaar van de gemeente Goes heeft in vijf jaar tijd ruim een kwart miljoen euro verduisterd. De vrouw werkte op de afdeling schuldhulpverlening, waar ze mensen met financiële problemen weer op de rit hielp. Via de dossiers van haar cliënten declareerde ze ook voor zichzelf. De gemeente, meerdere schuldeisers en mensen met schulden werden daar de dupe van. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert vanaf vandaag in Venendaal of de Aziatische tijgermug daar nog aanwezig is. Het insect kan het Zika-virus en knokkelkoorts overbrengen. Vorig jaar werden er verschillende tijgermuggen aangetroffen in Venendaal. De NVWA heeft vallen geplaatst en belt bij bewoners aan om in bloempotten en regentonnen te kijken of daar eitjes zijn gelegd. Het weer op steeds meer plekken schijnt de zon bij 13 tot 17 graden. Vanaf morgen wordt het flink warmer, 18 tot 22 graden. Wel gaat het vaker regenen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A12 daarna richting Utrecht... tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen 2 kilometer... A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Rijnsweert.